Je t'ai connu. <laughs> Wat een mafketel zijn jullie. Dikke <laughs> reet. Echt niet normaal hoor, echt niet normaal. Ik er niet in. Oh. zit een aller nou in je broek? <laughs> hele grote drol. Niet leuk, hè? Of wel? Mm, nou, niet echt. <laughs>